Als jij echt denkt te weten wat er allemaal... Lang zal die leven, lang zal die leven in de gloria, in de gloria. Ja hoor, en je bent erbij de laatste vier uur samen met Ariadne. Ja, gezellig Barry. Eh, ik heb er zin in. Ik ook. Eh, we gaan eerst eh, maar een beetje de draaien. Doe maar even lekker. Er komen nog artiesten voorbij. Donny komt ook straks uitleggen iets over een festival. Wat er gaat komen. Ja, nou ja, mensen hier ook. Die kunnen ook een plaat aankomen vragen. Kom even naar de microfoon. Chris en James kwam het ook voorbij. ik zag Chris in ieder geval oh, Chris alleen. Ik, heb, ik, heb, ik, had mijn hoofd in het monitor. vrouw was die, is die aanwezig. Heerlijk. Nou, Theo net natuurlijk net even langs geweest. Ook nog. De item is eh, ook nog geweest eh, vanmiddag. Die hebben een mopje gespeeld. Was eh, echt ontzettend ja, geweldig was dat. Ik ben net naar Texas Sugar geweest, hier aan de overkant, bij de kantoor van de buurman. Ja. Hele leuke muziek, Born to be Wild, door, gezongen door Ivo. Oh, wat grappig. Echt heel leuk. Uh, en Ivo is een broer van? Ja, dat is goed is de broer of vriend, weet ik het. Van Theo hij lijkt op Theo. Hij lijkt erop gewoon, okay. dat we daarop houden. Ja. Ter ere van het eh, eh, kampioenschap hinkelen wat daar gehouden werd. Je maakt een grap. Nee, dat eh, was geen 1 april grap. De grap was dat eh, Piet eh, Paulusma daar zou het weer komen presenteren. <laughs> maar het hinkelen, dat ging wel door. Oké, maar Piet Paulusma niet? Nee, nee. nee Als had je hem hiermee naartoe genomen. Ja, die zal wel... Ortmon hier laten zeggen bij Radio 50. Dat, dat is wel een dingetje. Dat had leuker geweest. Ja, ja, ja. Want daar was het echt eh, uitgestorven. Oh, ja, dus- ja, maar de mensen zitten allemaal hier. Het is ook ontzettend ja, feestelijk nog steeds. Nog steeds. Hoe gaat het met jou, Nou, ik ben blij als het weer op zit straks na 12 uur s'nachts. Ja, hè? Ja. Maar we gaan er wel een hele leuke show van maken. Lijkt me wel. Ten cc was er meteen een verzoekje van jou. Ja, ja, ja, Dreadlock Holiday. Ja, ik was een heel klein meisje toen dit nummer kwam. Jeetje zeg, wat een verademing. Ja. En, uh, reggae. Welk jaar? Volgens mij, als ik het goed heb, zeg ik dan 1978, Barry. Of is het later? Dan ga je hem... Eh, ja, nee, dat klopt wel Ja? ja, nee, dat klopt. Eh, hij staat hier op een verzamelalbum 25 jaar top 40 hits. En die was uit 1989. Dus ja, dat zou goed in de buurt kunnen komen. <laughs> dat scheelt niet zoveel. Scheelt niet veel. Slokken we een borrel. Goed, we gaan er naar luisteren op verzoek van jou. Heerlijk, kom maar op. Ik ga We zijn allemaal wel toe aan een beetje vakantie. Dat geeft toch dat een beetje het zomersgevoel. I was walking down the street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 it off your hands and you'll be sorry you crossed me. You better understand that you're alone. alsjeblieft. Eh, voor eh, een voormalig DJ, ook hero, eh, Rollover, zijn programma heette zo. Ja. Was hij net ook even in de studio mee te vieren dat wij de marathon aan het draaien zijn? Die vroeg Bob Marley, Waiting in Fame. Oh, kom maar op. Ja, en daarna heb ik er eentje, die draai ik nooit, nee, echt bijna nooit, UB40 maar is ook lekker. Ja, ik weet het niet. Het past niet echt in mijn reggae-flow die ik meestal weet draai. Weet ik, maar hierna misschien wel. En het, als je het even aanpast en eh, jawel, komen denk ik een heel eind. Gaat ook wel goed komen. En, eh, straks lees ik op de Bobox ook Florence and the Machine. Ook live op het Vader Jacob stage. Nou, dat vind ik wel heel bijzonder trouwens. Hè, dat ze dan eh, hier helemaal naartoe komen om dat te gaan doen. Ik blijf en ik heb er zin in. Ik heb er ook zin in. I don't want

我。 Ja, maar waarom trek je nou van die rare bekjes erbij? I don't wanna, I don't wanna, I don't wanna Nee, je moet wel een beetje je mond opengooien, Barry, dan hoor. Ja, ik weet het, ik weet het. maar dat komt gewoon naar die 56 uur, dan krijg je dat. <laughs> zullen, we dat maar, zullen we daar maar op houden dan? Goed, eh, we hebben nog iemand naast ons staan. Ik moet eens even kijken waar die is, eh, onder welke schijf. Ja, ja. hij is er. Contact, ja? <laughs> Ah, ik hey, dag Donny. Hallo. Hey, vertel eens. Volgens mij ben je daar nog niet. Eh. Ben je wel? Ik hoor hem wel. Jij wel? ik hoor mezelf ook hoor. Ja hoor, oh, nou, ik hoor hem. Prima. mij komt hij beginnen. Maar Donny, eh, vertel even, stel je eens even voor. Nou, ik ben eh, Donny Roosendal. Ik heb eh, zelf ook binnenkort mijn eigen radioshow hier, hey. genaamd Club DON. Maar uh, dat, dat, is waarschijnlijk pas over een maandje of zo. Maar ik kom even vertellen over het feest waar ik gisteravond was. Het is het grootste trans-event ter wereld, is dat geweest, van dit jaar. Oké, en waar is, dat gehouden? Het is gehouden in de Hallen in Den Bosch. En dat was van uh, 9 uur, 9 uur s avonds tot 7 uur s ochtends. Dus ik ben nu nogal best wel brak. <laughs> maar dat, gaat net aan. ja. En hoeveel mensen konden, zijn er? Eh? Ehm, nou, de Brabanthal heeft een capaciteit van 40.000 mensen. Dus dat is echt, echt onwijs groot. Ja. Maar St. Trends, dat is dus eh, de radioshow van Armin van Buren zelf. hij heeft dus 50 eh, afleveringen in één jaar. Dus ieder jaar viert hij om de 50 afleveringen viert hij dus een, eh, een groot feest in Nederland en ook andere landen. Heel goed, en hij doet het vanaf uh, Sterf 2400 doet hij het al. En ik was er vorig jaar ook het, en het was echt, echt geweldig gewoon. En ik zat zo in de trein en ik, en ik kwam zo ehm, mensen tegen in de trein en die kwamen uit Zweden helemaal naar Nederland gewoon voor, alleen voor dat feest. Oh, dat, dus, is wel oh, gewoon, gewoon uit heel veel verschillende landen komen gewoon mensen voor dat feest alleen al. En eh, ja, eh, om, om even, om even een, klein, een klein deel van de line te noemen. Uh, Jochem Miller, uh, Armin van Buren, Freddy Korst, eh, John O'Callaghan, Artie, Origin Nielsen, W&W. Echt 42 DJ's en ook nog iets, iets van zes vrouwelijke zangers. Er was trouwens ook een pink stage. Dat is een stage met alleen maar vrouwelijke DJ's en zangers. Oké. dat was dus nieuw dit jaar. heel bijzonder. Ja, want in principe is de DJ-wereld echt een mannenwereld. Het wordt echt geroeld door mannen. Dus er waren vijf stages met één vrouwenstage. En ik moet wel zeggen dat, dat de beste van de avond waren toch wel Artie en... Ehm, Cosmic Gate. En eh, Artie die is heel nieuw, die is nog maar 19 jaar oud of zo. Die komt uit Rusland. Dus een jongen die eh, produceert ehm, eigenlijk niet eens klassieke trends, maar hij doet ook meer ehm, met een beetje een house gevoel erin. Dus, dus eh, dat is uh, trouwens wordt het ook al genoemd, <laughs> trends en house door elkaar. Ja. En, en Cosmic Gate, dat zijn echt, echt in principe de... De... de bom onder de... Ja, principe... Trends, echt trends hebben we het over, toch eh, Donny? Ja, inderdaad. Het is eh, echt ja. trends. Het was, het was echt geweldig. Echt heel groot. Oké, ik zie dat je ontzettend onder de indruk bent. Eh, ja, ik heb zelf ook helemaal, helemaal een, t-shirt gekocht man. van het evenement zelf. Oké. geweldig. Een, een, mooie aandenken. Dus, ah, top. Ik ben blij gegaan met het beste feest waar ik ooit mee geweest. Oké, nou, dus je bent eigenlijk een beetje aan het uitstuiteren nu hier. We gaan ja, ja, dus, eigenlijk wel. <laughs> Leuk, leuk. Maar leuk dat je het eventjes kwam vertellen. Ja, misschien straks de laatste twee uur dat we nog wat muziek dan daarvan kunnen draaien. Want het is nu even twee uur reggae. Daarna gaan we keihard eh, de marathon afsluiten. Dan gaan we feesten even. Ja. en trouwens, dan eh, de... Eh, zie ik even, even een nummertje voorstellen? Ja, dat denk ik wel. Een vrouwelijke DJ, DJ Crisis. Oh ja, Isis heet Isis, het. Crisis. ja, Crisis noemen we er <laughs> al. Zelf ken ik eigenlijk helemaal geflauwke DJ's. Dat is... Heel groot geweest. Ja, ja, ja Isis. een hele goede. Ja, klopt. De, In de crisisjaren van de House was dat. Ja. Maar goed, nee, leuk. We gaan er straks zeker meer van horen in die laatste twee uur. End. Of, eh, ja, Dreadend, ja. ja. Dit is Dreadlock. Dit is Dreadlock. En dan, gaan we, dan ga jij en eh, iedereen stap dan in. Maar we zijn nu nog even bezig. We hebben nog het anderhalf lekker, uur dik, lekker, eh, Een uur en drie kwartier te gaan, buddy. Ja, nee, wat heel leuk was is uh, We Cook With Fire. Bedankt trouwens, Donnie. jij moest benzine nou, gaan nou. halen ergens. Dat kan ja. overal. <laughs> Komt vast wel goed. <laughs> Komt vast wel goed. <laughs> Donnie, we horen straks in volgende maand natuurlijk veel meer van je. Ja, ja, ja. Hoe gaat je show eigenlijk heten, als ik vraag mag? Ehm, hij gaat Klap D.O.N. heten. Klap Dion in? Ja, mijn naam is Donnie, dus Klap Dio in. Gaat hij even... Oh, club. club. Ja, club. Ja, club. ja, Engels. <laughs> ja, en dan ga ik vooral eh, house en trance draaien. Dus eh, in principe gewoon vooral muziek. Ben erg benieuwd. Ja. Nou <laughs> goed, eh, ja, nee, we gaan je zeker meemaken. En we gaan weer verder met de reggae, uh, eh, Ariadne, wat jij... Ja, eh, eh, ik vind het een heel goed plan, zie ik nou. Maar ik zie ook... oh, oh. Nee, oh. eerst even de... Dat weten luisteraars natuurlijk. Ik kan meekijken wat Barry natuurlijk inlaat. maar eerst We Cook With Fire. Ja, die heeft speciaal van ons een jingletje ingezongen. Ja, de, man uit Haarlem. Hè. We moeten ja. eventjes wel vertellen wie het zijn. Goentag. Goentag. En, de ja, een beetje eigenlijk de Radio 501... Uh, ja, ze horen wel een beetje bij ons, hè? Ja, de huisband. De huisband, dat, dat woord zocht ik. Dankjewel, Barry. Kom maar op. Ja, we gaan eens even luisteren naar ze. Happy birthday, partner A. Happy birthday. Rock and roll radio, 508. Let the music play on the air. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Reageer op de radioprogramma's van Radio 501. Mail naar studio.radio501.nl Ja, dat was echt uh, We Cook With Fire, Stylie. De Gunther ja, we zaten even technieken doorheen te praten. Sorry, sorry, sorry, sorry, sorry. nee, die nagalm. We weten waar de nagalm voor komt. Eigenlijk kost het je een euro dan. Maar... 40 we Red in the Kitchen. En dan moeten we onze mond alweer houden. Ja, dat de intro is al jammer. Voorbij, hè? <laughs> Tot zo dan maar. you are getting ready. Really no. Now our crew, you know, we have to big up scenes. So just one step up in life and strive said we are here. Yes. Don't drink coffee, I drink roots, my dear. And I love my morning ride. You can see it in my motions when I walk. I'm a Jamaican. down Church Avenue with my hat leaned to one side. is outsmart them if you can. But if all else fails, you better run. Roughness maketh man, as someone said. He's the rude boy of the day. Takes a man to make a stand. Sometimes get je partner in crime eh, niet aanwezig, eh, die aan, eh, waar je normaal mee presenteert. Het was... waar heb ik hem ook alweer staan? Shinehead, ja, heette hij. Jamaican in New York. Terwijl aan de andere kant van de microfoon het heel stil blijft. Geeft ook niet. Gaan we toch maar eens even wat andere muziek erin gooien. Heel veel muziek goed klaarstaan. Ah, een paar zijtjes. Wat lief. Ja, weet je wat het is, Barry? Het is eigenlijk gewoon van de zot, hè? Ik sta in de keuken staan, we even wat drink in te schenken. lekker. En ik ga gewoon opruimen. Ik ja. wat ben je nou aan het doen? Je bent aan het draaien, hè? Ja, weet ik. Maar ik denk, toen zag ik die paaseitjes. Ja. ze heel lief heeft Ad meegenomen, Ad Buur. De vader van... Eh, ah, de, vader van Arjan Buur natuurlijk. Nee, ho, hier met mijn eitjes, uh, Luus. Eh, Niet aan de haal met Arjatnes eitjes. dat zijn mijn eitjes. <laughs> Potverdikke me. Oh, nou, zijn heerlijk, heerlijk. Ja, ik, ben, ik heb er ook eentje gereserveerd. Ik heb de enige witte, zag ik net. Ah, wel. Nou, dan pak ik die, die, gele wel. Maar goed, wat gaan we draaien? Ik heb er eentje klaarstaan. We gaan even de voetjes van de vloer, want daar zijn we toch wel weer aan toe. Ja, en dat doe je met Shaggy. Shaggy Oh Carolina. Je kent hem wel. en dan komt er een hele bubs voorbij hoor. Want ik heb uh, eh, Shaka en de Pliers, uh, Deborah Glasgow en Shabaransk. En dan nog een keer Sean Paul met Siggy Marley. En ik heb, ik heb gehoord, hè? Ja. Siggy Marley en eh, de Melody Makers, die komen naar Nederland. Ze komen zelfs in Horen optreden. Dat meen je niet? Ja. En waar dan in Horen? In het Park Schouwburg gaan ze optreden. Oké, en wanneer, Barry? Je, kan, vanaf morgen kan je kaarten kopen. Meen je niet? Nee, dat oh, klopt. Het is 1 april, hè? Ah! <laughs> Goed. Ja, Paradiso had ik wel ja, had kunnen weten. Ja. Ja, potverdorie. We gaan maar even eh, gewoon lekker naar die muziek luisteren. Doe dat maar, eh, buddy. Oh, Carolina. En er komt nog veel meer van dit soort hele leuke muziek voorbij. Tijdens de Dreadlock Show. Carolina. Wine your body, girl. Make the noise, say I live in my Oh, Carolina. had eigenlijk wel verwacht een beetje een, eh, hoe noem je het, met carnaval, dat we met z'n allen achter elkaar zo, hey. Oké, de lijn eh, Nee, ja. <laughs> Nee, helaas. Eh, ik, uh, ik merk nou in één keer dat hij niet op automatisch staat. dat is wel heel jammer. Ja, ik keek al mee, maar ik kon niks doen hier. Nee, nee je kan meekijken. maar dat is het ook dan. Hij gaat lekker... Hij moet straks iets voor Cyril draaien, want die zijn fiets is gestolen. Ja, uit zijn schuur nog wel. Ja ik ben weer, ik, ik weer koekje, jongen, je jongen, Ja, apart. Hij had wel een leuke fiets, maar dan uit de schuur te jatten. Ja, heel apart. Ja, dat vind ik wel sneu. Hij, hij vraagt wat aan van Steel Pulse. Eh, gaan we even naar kijken. Ik heb er zeker een heel album van bij me. Ehm, misschien dat Cyril nog even kan aangeven welk nummer. Ik heb hier Rally Around, eh, Roller Skates, Amaka Spliff, Handworth, Revolution, splif, klinkt wel heel lekker. splif. Ja. Ja, splif, jongen. Makasplif. Makasplif, jongen. jongen. <laughs> Goed, we gaan weer door. En <laughs> die gaan we joinen. die gaan we joinen. We gaan doorfietsen. We gaan heel hard doorfietsen. <laughs> Goed, uh, Cyril, die straks dus voor jou eh, na Shaka en de Pliers. But because Murder She Wrote. Even lekker schudden. Of schuren. Schuren is het, hè? Uh, nee, uh, ja, nee, wat je wil, wat je wil, wat je wil. we gaan jongens. Met z'n allen. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. If I ever tell you about Maxine, you would say I don't know what I know, but murder she wrote. Real, real. Murder she wrote. Murder she wrote murder she wrote. Action with him, a pretty face and bad character. Them the kind of living can hold chaka. Follow me. A pretty face and bad character. Them the kind of living can hold track and say, girl, you pretty. Your face it pretty, but your character dirty. Girl, you just a act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about you sorry, sorry, sorry. Come now. Have a cool she jokes and where she jam. She know about Luke, Jack and every money man. Make love with the coolie Chinese, white man and Indian. The wickedest kind of girl them Mr. a flyers go pop and now do you heard about this girl? Her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of rose. <laughs> and if I ever tell you about Maxine, your older say I don't know what I know, but murder she wrote. Murder man. Murder she wrote. Murder she wrote na na. Murder she wrote. Watch your nose stand still. Uh, you not pay me like bill. If you're testing ragamuffin, girl, you going get killed. Girl, keep wait. Cause you a crembe, crembe And the lyrics when me talk and hit me DJ girl come out uh. Because you nah shock out And when you hear the ragamuffin You jump and shout Don't touch me gate uh. You not pay me what I'm ready Concrete is great mate You underrated From me You pretty face and bad character Them the kind of living can not hold chaka Follow me face and bad character. Them the kind of living can't hold talk. I say, girl, you're pretty. You face it pretty, but your character dirty. Tell you just a act too flirty, flirty. You run to Tom, Dick, and so hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. Now every mingle and they hear this young girl have a passion For the coolie white man Indian Nazi killing his fan And just the other day me see her six months pregnant Now she back for sweet again with not a baby in a prom Do you heard about this girl? Her name is Maxine her beauty's like a bunch of roses. And if I ever tell you about Maxine, you older say I don't know what I know, but murder she wrote, murder she wrote, murder she wrote, no no no, murder she wrote. Excuse me. Y'all yeah, never know so science straight. Ragamuffin jacker, they must come to flash it same way. Oh, oh, oh. Follow me. Your pretty face and bank and rock Whole chaka. Follow me. Your pretty face and bad character. Them the kind of living can Whole chaka. So girl, you pretty. Your face ain't pretty, but your character dirty. Girl, you just act too flirty, flirty. You run to Tom Dick and also hurry. And when you find your mistake, you talk about your sorry, sorry, sorry. The girl a boss and a brag on, she look sexy. All she worship is pure vanity. The girl a boss and a brag on, she look pretty. When she wash her clothes, it dirty. Girl, you not ready. If you can't cook for me, girl, you not ready. If you can't wash me, girl, you not ready. If you know you're flirty, flirty, flummy, you pretty face and bad character. Then the kind of living can't hold you. Ja, speciaal voor Ziel dus. Iets later dan gepland. Maar uh, komt hij dan. Steel Pulse. Eh, Aan Maka Spliff. and we're gonna mark a spliff. So well, never check another man. So me ask you know which part him there? Oh, who's next? no there? like Chris in the valley, it's more of a collie. So mash it, Chris, like mash speciaal voor Cyril dus. Steel Pulse, Maka Spliff. Ik vind het lekker. Ja, ja een goede keuze. Steel Pulse, altijd goed. Ja, toch. We hebben nog veel meer van dat soort muziek. Eh, gisteren heb je kunnen luisteren naar de Dread and Bass Show. Was ook lekker, buddy. Ja, stond net met eh, Dave in de keukentouw hoeren met uh, Dex, drums en, rock and roll. Rock, rock, ja, rock and roll. Show en elke... rockblok. Ja, je hebt woensdag altijd natuurlijk uh, hun show. Ja. En die draaien dan eh, ja, ook best wel stevige muziek. Hij zegt, ik trek dat ook niet hoor, dat hij twee uur lang. Nee hè? kan ik ah, me voorstellen. Ja, maar ja, weet eens, ja, ik vind het heerlijk. Ik heb niet zo'n probleem mee. En wij hebben het geluk dat ook heel veel mensen straks er gewoon bij kunnen trekken. Ja, dat komt en ook dan, Hé, eh, hey, maar ik zag wat, dat moet toch even vermelden, hè, want hij luistert mee. Het bierfestival. Twaalf kaarten kan jij winnen. En ik heb hier een prijs. Twaalf? 12. Eh, twee? Ja, geen twaalf. Er staat hier tot 12. Nico, die schrikt zich helemaal te verletten nou, hè? Die zit niet te luisteren. Nee. nee. Oh, uit 2012. Schrijf dat dan in zijn ah. geheel op, man. Nee hoor, Nico, dat komt goed hoor. Twee, eh, eh, ja, eigenlijk, eh, twee gratis vrijkaarten. Ja. En dan is dat dus <laughs> ook een overnachting en uh, natuurlijk het festival meemaken, <laughs> Barry. Ja, dat is in Duitsland, hè? Ja, klopt, klopt, klopt. Ja. Wanneer? Eh, dat is een goeie. Dat gaan we straks opzoeken. Ah, oké. En we willen het wel allemaal eventjes goed uh, ja, want hij schrijft, dan wel, hij schrijft dan keurig op 2012. in, ja. meer info hebben we dan niet. Nee, ik weet het wel. Maar we zijn natuurlijk een beetje van ons apropos nu gebracht eh, even. Maar we doen even plaat en dan komen we met een goede nou, informatie we, terug. kijken hoor. Nee, want ik wil die prijsvraag eigenlijk wel even stellen. Oh, dat is ook wel handig. Ja, maar dan moet ik wel even het geluid erbij vinden wat ik erbij had verzonnen. <laughs> had je dus daar ook een liedje bij? ik had er ook een liedje bij. Of eh. zo'n Rad van Fortuin uh, geluidje erachter of zo. je dat idee. Spannend, of wat, wat drums. Ik, ja, het lukt niet zo, hè? Nee, het wil niet echt. Maar heb je je schuif open? Ja. Dat is niet het probleem. Oh, komt iemand De redactie komt naar beneden rennen. Ah, dankjewel. Ah, Mike. Hey, even applaus voor Mike. Yeah. Dankjewel, jongen. Ja, dat is natuurlijk 13 en 14 juni. Ja, nee, hoe kon, je, hoe kon je het missen? Er stond hier 12 hè, overigens. Ja, en het, eh, het leuke is... Wat, oh, wat, wel? info at pullenvullenbierfest.de En ik denk dat het ook op de site staat. Oh, want het liefst willen we natuurlijk dat je even mailt. En eh, dat weet jij weer. Ja, studio.radio501.nl. En eh, kom maar op met die prijsvraag dan. Ja, ik ben bezig. Ik, ben, ik, ik sta nu op de kermis, eh, hoor ik. Ja, het is zeker de moeite waard, want Chris en Laurens zijn er ook. En ik mag zelf ook een paar liedjes zingen. Ja, nee, daar gaan we straks zeker dus- naar luisteren. Ik heb ook een flipperkast. Ook nog? Ja. Gaan we flipperen. Hey Arwin. Hey Ariadne. Eh, Bierfestival 4 is op 13 en 14 juli. Ja, juli. dat waren we... Oh, de, kijk, kijk, kijk, kijk, kijk, juni staat er, hè? Wacht, ik ga voor een extra ja, bal. Maar Wacht onze PR-medewerker is ja, Ja, oké. Nou, ik, ben met die extra bal dus. bezig. Wacht nou even. Ja, ga je? Ik ben met die extra bal Wat ben jij nu aan het doen dan? Flipperen. Ik ben even aan het flipperen. Ja. Ting. <laughs> Ting. Dat is niet veel. Ik wil meer tingetjes horen, Barry. Ja, dat gaat niet helemaal... Maar kom op met die prijsvraag, man. Kiphok dan. Ja, maar ik heb al eieren gehad. Die hebben al geraapt. Ik eh. kan hem echt niet meer vinden. Ik had net een tikkende klok. Ja, nee, nou dat meen je <laughs> niet. oh, Gokautomaat dan. Ook niet. Waar staat die tikkende klok nou, man? Ja, nou ja, die tikkende klok. Uh, die zoek. het is een show van niks. Kom op, Barry. ik, heb hem, ik heb hem. Ik heb hem. Kijk, tikkende klok. Tikkende klok. De prijsvraag voor het bierfestival van dit jaar 13 en 14 juli. De prijsvraag is... In wat voor kleur tent sliep Johnny vorig jaar? Oh, dat is een moeilijke. Tijd loopt, hè? Ja, ja. Ik hoor het en eh, nou ja, de enige die dat weet is Johnny. Ik denk het ook. Ja. We gaan eh, gewoon door met de reggae. Want dit... En dan om 12 uur dan... Eh, mag dus- Johnny het vertellen, denk ik, welke dat denk Studio uit Radio 5 alleen voor jouw goede antwoord. Ja. Je kan kiezen tussen roze, blauw, paars, geel, oranje, chroom. Zilver. Zilver, zwart. Bruin. Bruin. Ja, <laughs> ge geef een gooi. Ja, Goed, we gaan we even de voetjes van de vloer gooien weer hier. We're gonna sing along with Siggy en Sean Paul. Singing Don't Worry. Don't worry, be happy. Three little birds. Hey yo, hey yo, hey yo. Bless up, don't chase up and down, but I worry your brain. Listen the lyrics and what the message contain. Alpha and Omega, you know that ever go rain. So why bother complain? Yo, life is a road, so they if you choose the right lane. Some people focus them in the deep and be pain. Never acknowledge all of the blessing them gain. That's why we keep on saying, yo, don't worry. We have to live life. everything. Jaja keep giving to every day we have to sing. Live up with us because we know we must win. Who are just with negative, I get a sting. Them chick on my ground, them still bow to the king. Evil them cut up, that still is controlling. Like them never trust, since I love amazing. Fire ever blazing. Yeah, we keep moving. Can we live life to it? We know life is such a heavy load, But God bless Hey yo, down by the road Every day that you live up, Jaja still bless you Even though the clouds appear grey and times are tough Never be giving it up because the word is true Every day the day is brighter Down by the fight Every man for reach a height and come for know them on a right I respect one another underneath Jaja sight Never lose sight of the light Don't worry, don't worry, you're en Mali en de hele clan. Uh, eh, het zijn er geloof ik een hele hoop. Uh, geloof 13 kinderen, 16, 30 ja, klein. Ja, Echt, Bob eh, heeft zijn best gedaan. Nou, gelukkig maar. Want ik moet je zeggen, hij heeft degene goed doorgegeven. Ja, dat zeker. jammer dat hij niet naar het Park Schouwburg komt, hè? Ja, dat vind ik ook Had, had wel leuk geweest. Ja, dat had te gek geweest. We gaan naar een plaat voor je hoofd. Altijd leuk. Eh, er staat niet bij welke week het was. Misschien dat eh, Rogier dat weet. Mm, die is niet hier aanwezig. Nee, maar Rogier, eh, als hij ons hoort, dan springt hij vast in. Vast wel. Marshall Mouse natuurlijk. Met het nummer. Dizzy. We're gonna make him dizzy. Hier op radio ja. 501. Here we go. This is the life that I lead while I try to feed the people. With the knowledge I bleed, and I try to succeed with the beats that I breathe. I know nothing about the life on the streets, but I know what politicians with an easy to greet try to make you believe they're just honest and sweet, but they are legal keys of the money you receive. They say they will bring prosperity and peace, but all that you see are your bills that increase. While you're trying to find a way to make it true another day, they're just sitting and swimming in the money they make. And for God's sake, I hope I turn you awake and you see it's all fake. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the job of the wrist to keep the poor man busy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the job of the wrist to keep the poor man busy. The corporate east, killing kids in the east with the easiest ease. While they make you believe they're just bombing for peace. But I your eye and mind, or just downright stupid them lines. You can't deny the facts presented or the cruelty of the era we entered. We witnessed many soldiers stepping outside. Decontextual borders of political orders, causing innocent mothers cry for innocent daughters. And I wonder. Will we hear the thunder and I wonder? Will we know the thunder and I wonder? Will we feed the thunder before it takes us under? Cause it will take us under. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the job of the wrist to keep the poor man busy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the job of the rich to keep the poor man busy. I said, just walk can I need to get my voice heard. I say just walk can I need to get my voice heard. I say just walk can I need to get my voice heard. I know your mind's blurred and your heart's hurt. Your emotions stirred about situations world. You ask yourself, could it be turned? Yes, I'm serious, yes, we could escape from this hideousness, but it's a serious mess. What we got ourselves in, I blame it on the world spin, but we need only there's one thing, so pass it to your kin. We gotta let love win, and if we don't, the end is near. Life will be filled with madness and fear, set of gladness and this will have sadness and tears. So sober up from your dizziness. Stop the rich man's busyness and fight for freedom and equality in this cruel reality. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the spin of the world that makes us dizzy. It's the job of the wrist keep the pool man busy. It's the spin of the world that makes us dizzy. Ja, it's the spin of the world that makes us dizzy. Hier op Radio 501. En Janus, 57 uur zijn we toch ook wel een beetje eh, doorgedraaid. Al zeg ik het zelf. We gaan straks het 58ste uur in. Betekent dat je er nog maar drie te gaan hebt. Dat betekent er wel hele leuk, drie hele leuke uren. Want wat hebben we allemaal nog in petto, Ariadne? Ah, ontzettend veel nog. Eh, wat is de countdown van de tijd dat wij nog te gaan hebben? Of heb je dat net verteld? Dat vertelde ik net. ik dacht al zoiets. <laughs> Nou het hoort wel een beetje bij mij, Barry. Dat, eh, nee, nee, dat geef niet, geef niet. Eh, ik ga er eentje draaien nu tot 9 uur. En misschien moeten we toch even een beetje rond gaan vragen of we nog een uur lang reggae moeten draaien. Misschien moeten we toch een beetje meer naar die eindflow. Ja, we moeten ergens naartoe, hè. En helaas, onze Dave houdt niet zo van reggae. Ik was heel spontaan. Nee, dat geeft niet. Dat geeft nee, dat geeft ik, niet. Ik, ik, draai, ik, draai, straks een beetje, een beetje van dit van hem. Oh, dat is ook wel leuk. Misschien moeten we het een beetje inkorten, het programma van de reggae. Gewoon ja, meer, we gaan wat feest. Eh, we gaan het gewoon lekker opbouwen. Maar we gaan eerst nog één reggae-nummer. Dan gaat het podium omgebouwd worden. Want ik zie Chris en James Timber. Ik zie echt heel veel artiesten. Ik zie Milan het opbouwen. Arwin. Eh, er zijn gewoon te veel mensen hier binnen om het allemaal gewoon rond te gaan breien één nummer reggae en dan gaan we kijken wat we gaan doen. Gaan we een feestje vieren. We gaan zeker een feestje vieren. Wel, dat ik zeggen. But watch out. What you put in a Sensamilia. Watch what you put in a Rizala. Overproof sound system. Here we go. Wanna get up. put in a put in a put in a sense mania. Watch what you put in a put in a put in a resella. Don't bother put in a put in a nothing strong. Only better watch what you put in a put in a put in a resella. Put in a put in a put in a sense mania. Watch what you put in a put in a put in a resella. Don't bother put in a put in a nothing strong. The ball red up, back water up this stuff and then you a go get mash up with house. So crash wanna get locked up. all baby, but the place on better wise up. down in things them a fuck up. And Babylonian is just a part of the setup. But don't get fed up. Better get up and stand up. Cause sunrise, yes it must have a big up. So hold up to ya and herbalist come put in a put in a Griselda, put in a put in a put in a Sensamania. Watch what you put in a put in a put in a Griselda. Don't bother put in a put in a nothing stronger. When I was a youth, I used to burn Cali weed in a Rizla. I used to burn it in a Sunday one time, burn cocaine in a coke pipe. They must take I feel a joke time. Me love me sex, me must confess. Sex familia make me wine and caress. Me love me sex, me must confess. Sex familia make me wine de bandbox zet ik al door mijn namen bij. Of eh, Johnny's namen bij in plaats van mijn naam. Dat is ook wel heel apart. Eh, José of José, ik weet niet hoe ik het uit moet spreken. Heerlijk te luisteren. Die waant zich echt bij een tropisch eiland. In het zonnetje met een sigaretje erbij. Nou, lekker toch? Ik denk ook een Rosetje. Ik denk wel ja. Eh, nog een paar minuten. Dan zit het eerste uur van ons vier uur durende programma er alweer op. Ja, de tijd gaat hard dan, Barry dat dacht ik. Ja. Ehm, ik ga toch inderdaad, we gaan die keuze maken. We gaan op een switch maken. We gaan lekker feesten. Eh, we gaan feestmuziek draaien. Ik heb er eentje ook uit de oudheid. CNC eh, Music Factory. Things that make you go... Mm. Ik denk dat dat toch wel een beetje een leuke uuropening is voor het volgende uur, toch? Ja, ik vind van wel. Ik ben, eh, ik ben er klaar voor, uh, Barry. Kom maar op. Back by Dope Man. Bill Biff DeVoe komt er voorbij. Eh, ik draai er ook één speciaal voor onze grote vriend Johnny. Eh, White Horses. Oh, oké. En ook natuurlijk voor onze housevrienden eh, Speedy J. Pull over. Alles kan voorbij komen. Ik ga gewoon de playlist le leeghalen wat ik helemaal klaar heb staan. Ik ga hem schoonmaken en alles opnieuw invullen. We gaan er maar eens even naar luisteren. Eerst maar eens even een jingletje. Gewoon omdat het kan. This is Radio 501. Your Your number one station.

had paid me a visit. Fly as can be, tight dressed and all. She knew that I was faithful and really didn't have the goal. I tried to chill, she made the move. Now I know my girlfriend wouldn't approve. I didn't realize my girl was setting me up. Yo, my girlfriend didn't trust me, no. Yup, but she lost control. I wouldn't take the bait. I said, chill, baby, baby, chill, baby, baby, wait. My girl bust in, caught us creating the boom. She said, girlfriend. an example of how another brother can trample, ruin your life, sleep with your wife, watch your behind. There was a friend of mine named Jay, would come over late at night and say, Hey, I watched your fight, I thought it was alright. Cause me and Jay, we were really, really tight. So damn close, we're the same blood type. Months went by and my wife got big. We were having a child and I got another kid. So I let Jay move in the crib and chill. He had his own room and helped pay the bills. The time had come for baby dolls to team. It looked like Jay and I couldn't believe. Before my eyes, in the delivery room. This girl, she really blew my mind. Innocence and a whole lot of class. Style that could give you whiplash. We said hello, and my heart beat stopped. She was the world, and I was on top. Time went by, she filled my universe. We made love, she said I was the first. My boy kept telling me, yo, I don't know. I think your girl's been playing tic tac toe. I'll ask my girl, I know she only loves me. Wasn't I the one who took your virginity? The look on her face, red sorrow and gloom, she said. Yeah, why you guys always ask? you Things make you go. Yeah. Things make you Things that make you go. It's the things that make you mm. Hey ladies, have you ever had a man go away for business, come back with a tan, comes home late at night from work. You cooked him dinner, now you feel like a jerk, saying he time to eat. And he's not even hungry, he wants to be free. To the bedroom, he says his head hurts. You're only making love in radical spurts. Mysterious calls and the phone goes Ja, de CNC Music Factory. Een band dat toch al bestaan, lang bestaan heeft. 1963 tot 1995. Althans, dat is Dave Cole, hè? Nee, sorry, dat is Dave Cole. Bent hebt natuurlijk eh, in 1990 een hit gehad. En dat was niet zomaar wat. Ik even zeggen, ja, het oh, blijft lekker. je, bent er ook nog. Ja, maar je weet hoor. <laughs> ik ben zo snel. Dat is even soep, zoef. Eh, helaas, Dave Cole, 1995 overleden aan een hersenvliesontsteking. En daarna was ja, CNC Music Factory. Ja, maar met dit nummer heeft hij wel een stempel gezet, moet Dat zou ik zeggen. Ja. Ik heb er nog eentje klaarstaan. En uh, Kilo. Ook zo'n oudje. Oh, van I Wish. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. Yeah. Is dat jouw windshaking? ah, oké okay, buddy, ik snap hem. Ja. Ja, ja. Beetje voor Gio, hè? Nou, Gio. ik kan niet stilstaan. Het is wel lekker, uh, lekker een plaat. Hè. We gaan er naar luisteren. Doen we. You know I see her all the time, everywhere I go And even in my dreams, I can scheme a way to make her mine Cause I know she's living fat Her boyfriend's tall and he plays ball So how am I gonna compete with that? Cause when it comes to playing basketball I'm always last to be picked and in some cases never never peep it off, So I just lean up on the wall or sit up in the bleachers with the rest of the girls who came to watch they man ball. Dag y'all, I never understood black why the jocks get the fly girls and me I get the hood rats. I tell them scat, skittles, kabobble. Got hit with a bottle and sit in a hospital for talking that mess. I confess it's a shame when you living in a city that's the size of a box and nobody knows your name. Glad I came to my senses like quick quick got sick sick to my stomach overcome it by thoughts of me and her together, right? So when I asked her out, she said I wasn't a type. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six four and baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six four a baller. I wish I had a brand new car. So far, I got this hatchback, and everywhere I go, yo, I get laughed at. And when I'm in my car, I'm laid back. I got an A-track and a spare tire in the back seat, but that's flat. And do you wanna know what's really whack? See, I can't even get a date, so what you think of that? I heard that prom night is a bomb night with a hood ratchet and old type of Rito. Figaro, when in my car, I can't even get a hello. Well, so many people wanna cruise Crenshaw on Sunday. One day I'ma have to get in my car and go. You know, I take the 110 until the 105. Get off on Crenshaw, tell my homies look alive. Cause it's hard to survive when you're living in a concrete jungle, and these girls keep passing me by. She looks fly, she looks fly. Make me say, my, my, my. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more farther. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good, I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and six more farther. I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller, y'all. I wish I was a baller. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. Hey, I wish I had my way, cause every day would be a Friday, and you can even speed on the highway. I would play ghetto games, name my kids ghetto names. Little Mookie, the Al, Lorraine. Yo, you know that's on the real. So if you down on your luck, then you should know just how I feel. Cause if you don't want me around, see, I go simple, I go easy, I go greyhound. Hey, you, what's that sound? Everybody, look what's going down. Ah, yes, ain't that fresh? Everybody wants to get down like that. Wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl who looked good. I would call her. Wish I had a rabbit in a hat with a bat and a 6 four. I wish I was a little bit taller. I wish I was a baller. I wish I had a girl with a good. I would call her. I wish I had a rabbit in a hat with a bat and a six foot baller. Ik denk dat we toch straks naar het podium moeten. Het vader ja grote Vader Jacob Stage. Altijd eh, hele goede artiesten hier in de studio. Dat mag je wel zeggen, Barry. We hebben eh, een line-up en ik zie Timber, Chris en James klaarzitten. Zijn jullie er een beetje klaar voor? er Klaar mee? Ik nee, ze zijn absoluut niet klaar mee. Ze hebben natuurlijk vanmiddag uh, Lakeside Stories eh, gedraaid. En was weer volle bak, hoorde ik. Het was ontzettend leuk. En eh, ja, en was dat nou Tim Wolkers was er. Dat was natuurlijk wel heel uh, ik, bijzonder. ik, heel veel leuke dingen gehoord. Maar, ik weet... maar jij bent toch al langs geweest? Jij ik was ben erbij. ik was erbij. Ja. Maar zoveel muziek gehoord in de afgelopen 60 uur. Nee, 58. ja, ja, ja, ja, ja. Maar het blijft altijd leuk en bijzonder, Barry. Niet inkakken. Nu, nee, nee, nee, Daarom hebben we ook die muziek. Uh, ja, oké. Ik zie dat uh, José ook een uh, rosé heeft gepakt. Oh, wat lekker. Ja, heerlijk. Geniet ervan. Ja, proost. Leuk dat je luistert. Het is wel een heel leuk plaatje trouwens. Zo drie gitaartjes. Zo... Ja, fantastisch. En het past ook net. Zullen we wat eh, Spaanse Spaanse muziek aanvragen? Ik, ja, het nou ja, weet je, dus ik, eh, we laten het gewoon lekker aan hun over. Eh. zo is het. We gaan eerst even naar King B. niet mee te bemoeien. King B, ook lekker. Back by Dope the Man. Of Blond en Dope en the Man. Woehoe! Like nothing ever like nothing ever shown.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 party hard, Jack. Cause I'm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 Blind, doof en dement. Back by Dope Demand. Ja, jeetje, wat een herinneringen eh, ah, heb ik aan deze plaats zeg. Behoorlijk. Ja joh. Kon jij ook een beetje dansen, Barry? Was jij ook aan het... Eh, ik liet dat wel aan Arno en uh, Arwin over. Ja, hè? die konden het ook uh, De Two A's. <laughs> In de zo voorheen genoemde Twilight Zone. Ja, maar gaan we nog verder. Dan gaan we zeker 20 jaar terug dat op de Grote Noord ze dus verzamelden. En dit plaatje natuurlijk op hun cassettedekje mee hadden. Of hoe heet zo'n blaster? Ja. Eh, ghetto blaster. Ghetto blaster. En dan een paar kartonnetjes. en dan gewoon gaat breakdansen. Hè? Ja, moet hij niet meer doen. Nee, hij de, daar heb je de rug ook niet meer voor. Nou, hij heeft het nog een keer gedaan hoor, dat uh, eh, breakdansen. Ja, Armin. en toen zei ik van, niet, dat moet je niet meer doen, dat is best eng. Het gaat elke keer weer goed. Ja, die headspins. Als hij 60 is, dan kan hij het nog. Ja, die headspins. Eh. ja, maar hij doet het wel weer, hè. wordt verdorie. Eh. Armin, hou hoe hou jij het nog eens? Kom eens eventjes even erbij springen. Ja, een andere microfoon mag ook hoor. Dus ja, je, zijn ja, nou, we, gezellig. Daar ook lekker bij. bij. Ah, dan doen we gewoon even een trio. Heb jij knoflook gegeten? Eh, ongeveer net zoveel als jij. <laughs> Laten we het even proberen serieus te houden. Hoe heb jij het weekend eh, een beetje varen? Heb jij ook, ik heb een beetje dat de dagen een beetje door elkaar heen aan het lopen zijn. Het is woensdag, toch? Nee, het is, nee ik weet wel dat het zondag is. We zijn een uur achteruit gegaan. dit weekend? Nee, dat, was, toch dit weekend? Nee, dat was dit weekend. Vorig weekend zijn we een uur vooruit, vooruit gegaan. Ja, en nou weer terug. Ja. We waren er met z'n allen klaar mee. ja. Maar hoe heb jij het ervaren? Ja, als heel leuk, heel druk en eh, heel bijzonder eigenlijk ook wel weer. Al die uh, Radio 501 medewerkers die eh, gewoon de dingen doen die ze doen. En die dat met zoveel enthousiasme doen, daar krijg ik een heel erg warm hart van. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Dat deel ik wel met je, ja, is echt, En nu toch weer volle bak? Ja, het, het begint helemaal vol te je lopen hier. Het lijkt wel of die mensen geen leven hebben, joh. Nee, dat wou je zeggen. Maar weet je dat we al de laatste uurtjes ingaan? Ja, ja, dat weet ik. Ik heb net nog eventjes met Paradiso aan de telefoon gehangen. Met eh, het management van Florence en de Machine. Dus, uh, ja, die zijn onderweg ook. Snel, eh, nou ja, het wordt waarschijnlijk na 12. We kunnen het niet live uitzenden in ieder geval. Ah, nee, ah, maar we mogen het wel opnemen. Ah, oké, dat, is, dat is vet cool. We gaan straks over naar het Vader Jacob stage. Als, als, wij weten, een sein krijgen dat klaar is, de geluidsman Milan zal zijn duimpje wel opsteken als we klaar zijn. En, eh, maar hoor even de gezelligheid. Moet ja, even stil zijn. Hoor. Gekke huis. Ja, leuk. Ja, drie jaar, eh, Barry. Ja, dat, eh, dat doe je toch bij een driejarig kind ook niet, dat je daar zoveel mensen uitnodigt? Nee, dat en dan gaat tot... vanzelf. De <laughs> mensen komen daar vanzelf op af. En iedereen die ons een warm hart toe hebben gedragen dit weekend. Ja, bedankt joh. En er is ontiegelijk veel geluisterd dit weekend. Zeker weten. En we zijn er nog niet. We hebben nog even... Eh, dat is... Hey, ik hoorde net wel wat. Hoor je dat? Dat is nou, Arwin die breekt eventjes eh, mij, in... Dat eh, het even naar binnen zeg. Hey, maar god, ja, niet te hard. Het is waarschijnlijk een kabeltje die niet helemaal lekker is. Hé hey Arwin, wat gezellig. wij horen je gezellig meepraten. Dus we, denken, we trekken je even erbij. Want de luisteraars weten natuurlijk niet helemaal wat er gebeurt. Want de Kim staan nog ah, ons gericht. Maar niet, Jawel, uh... maar doet het als het goed is? Of staan we nou gewoon echt stil? Nee, dat nee, bedoel ik niet. Maar het is niet op het podium gericht natuurlijk. Ja, Arwin, we horen je luid en duidelijk. Ja. Oh, je hoort mij duidelijk? Nou, Heel, eh, ja, je bent uh, eh. ja, ja, ik kom Zo gaat dat dan. en eh, dat is ook wel leuk om een stukje mee te pikken thuis. Techniek, jongens. maar ik weet niet hoe het, hoe het hier gaat. Doe eens een, doe eens een diepte-interview, Arwin. Wat moet ik, is ook een diepte-interview? Ja, doe even ja, een diepte-interview. Ik zal even vragen of ze willen bukken. <laughs> nee, nou. Wat heeft dat nou weer mee te maken? Dat, Live, vanaf het ja. vader Jacobsteen. Nee, nee, nee, nee, nee. Ik ga jullie gewoon zo professioneel mogelijk aankondigen. Maar dat horen jullie niet Live, vanaf het... Nou, Arwin gaat nu de rest eh, eh, even voorstellen. ook... Eh, oh, kijk, Barry. Je had even iets meer naar binnen. Nou, dan ben ik in ieder geval de radio te, beluisteren. ik vind het heel leuk. ze hebben de studio min of meer geopend. en dat was vorig jaar in februari. Chris James en Laurens Rij, tevens mijn kompanen en kameraden in, in muzikale nood met betrekking tot Lakeside Stories. En daarnaast een ja, een van de grootst goed bewaarde eh, muzikale geheimen. Timmer Povee. Echt een, uh, een muzikale alleskunner gewoon die gast. En die gaan hier met z'n drieën gaan ze gewoon even acte présence geven. En daarvoor willen ze van jullie een keihard Radio 5 leden applaus. En dat mag nu beginnen. Dat gaan we nummer spelen. Het heet The One Chord Blues. En dit is echt het bewijs dat je echt niet naar het conservatorium hoeft. een eh, band te beginnen. Welkom stem. Here we go, one chord. in the key of E. I didn't use any other chords, unusual for me. I played it in the USA, I played it down in Japan, I played it all around the world. I've done the best I can with my one chord blues. One chord blues. With my one chord blues. My one chord loud and slow. I just like to keep it on the E as long as it'll go. And if I get too tired, I just might pop up from sleep. But when I wake up, I know the band will still be playing E. We're on the one chord blues. We're on the one chord blues. We're on the one chord blues. On the one chord blues. Take it away, Timothy. never go to A. Never use a D and C, a B and G, no way. I hate those jazz musicians with the F sharps and B flat. Cause when you're in the key of E, you know that's where it's at. We're on the one chord blue. We're on the one chord blue. We're on the one chord blues. We're on the one chord blue. All right, Lawrence. know it's incredibly simple, it's something anyone can play. You don't need music lessons, no college fees to pay. You don't even need a music stand because you never turn the page on the one chord blues. Never turn the page on the one chord blues. Never turn the page on the one chord turn the page because you're on the one chord. very thing's true. And I try to remember other times I remember. I remember every first day, every first and every last day, and the way I felt this way about you years ago. It's the same I feel today and every other day. think I'm gaining grip on everything. I think I've learned a lot from every of the time I remember what we have gone through together. The better and the bad days, the painful and the good things, and the way I felt this way about you years ago. feel today, again. And every other day. follow you. changing thoughts, unable to survive. Try to get my mind in sequence with my life in a year. I remember this time even better than I tried to still my hunger in the years when I was younger. In the years when nothing ever changed anyway. The years that I would stay the same until the end of days. Dankjewel. That Wall Street thingy. Oké. Okay. Especially for Steve. <laughs> Staat uit. Ja, wat een trio, eh, zeg ik. Eh. we zijn er stil van. Ja, ik krijg het nu echt te lang. Wall Street just went bust today. They closed it down, now there it lay. Shrouded in a cloud of dust, stocks and shares collecting rust. A poker game is what we play. With a stake so high, nobody could deficit was way too much. That's when the Greek people said enough's enough. Now it's time for real change. No more banks, no corporate gains. A loser's game we know too well. So take your debts and go to fucking hell. down while the wheels of fortune spin around. No one understands it, nobody can work it out. share collecting rough. A poker game is what they play. With a stake so high, nobody could suits, no corporate games. A loser's game we know too well. So take your debts and go to hell. Barry. Barry, ben, je daar? Ja, ik ben, er nog. Eh, jongens, eh, geweldig. Ja joh, we waren even stil van. ik, oh. Heerlijk. ik ben ook druk bezig natuurlijk met, eh, Facebook, met Twitter. Facebook, Twitter. Natuurlijk de foto's meteen eventjes op internet zetten natuurlijk. Hè. Dus de mensen natuurlijk wel eventjes even luisteren, kijken. Ik heb het erg naar mijn sim, Barry. Hoe ja, is het, is, met jou, jongen? Hoe is het, hoe is het met de rest hier, Laat je eens horen. Ja, met jullie. <laughs> Tuurlijk, de laatste 2,5 uur zijn aangebroken. Eh, eh, ja, het is wat. Zit het er echt op. Eh, Timber, Chris en James, hartstikke bedankt voor jullie optreden. gaan jullie misschien straks nog verder? Of? Ja, toch? Jullie komen straks nog wel even terug, hè? Timber, gaat, nu een liedje zingen. Graag, Timber. Ja, We gaan er naar luisteren. Dat, ja, kom maar op. Terug naar het Vader Jacob stage. insane. It's so sad. There's no one we can blame. Turn himself upside down. Turn himself into a clown. He's still a friend of mine, maybe less than before. Maybe for a while, but I'm not completely. long. But it's not too late, and that is why I sing this song. Turn himself upside down, turn himself into a clown. He's still a friend of mine, maybe less than before. Maybe for a while, but I'm not complete. not too late, and that is why I sing this song. Jumping around. He's still a friend of mine, maybe less than before. Maybe for a while, but I'm not completely. hoor. ik hoop, ik hoop dat jullie nog niet eens helemaal gaan inpakken. Dat ze straks nog even wat gaan spelen. Dat lijkt me wel leuk als ze nog niet naar huis willen eigenlijk. Ja, we hebben nog 2,5 uur. Dat we nu eventjes, <laughs> wat wou zeggen. Maar ze mogen even, even lekker biertje drinken, mannen. Eventjes. Draaien wij nog een nummertje en eh, dan kijken of ze nog de puff hebben om terug te komen. We gaan er even, naar, eh, even tussenuit dan. Een muzikale, ja, een muzikale, onderbreking. Precies. Eh, Live vanuit het Vader Jacob stage gaan we weer terug naar Studio 1. We zijn er weer. Eh, even een jingeltje. Ja, want dat zijn we nou eenmaal. En waar wij voor staan... It must be the music. Want daar doen we het allemaal uiteindelijk voor. It must be the music. Ik ga straks ook maar eventjes eh, een rondje lopen. Ik heb ze nog niet allemaal gezien hier hoor, die in de studio staan. Nee, en je hoort ook hoe ontzettend druk het is. We gaan we eventjes eh, wat handjes schudden, eh, Barry. Wat borrelhapjes. Ja, ook lekker, lekker. Oh, en wat chips. Maar je weet dus, ik sta nu niet in, ik ben nu niet de catering. Nee, we zijn de techniek. En eh, ja, we zijn nu lekker uh, hier druk. We gaan maar even swing beat. Lekker! hardcore face of damage. It's the preacher prime who's on a rampage, raging all the time. I get on stage, get a mile a minute around rhyme, a second time of the mind on the dotted line. Trying to find a master with a brain like me you ain't got it. G, I said I'm patient, never chase. I rhyme and never leave a trace. I play a way you never heard before and you never will. Basically more than a simple sample. Played on live, this track's an example. Go with all you know, I'll show you who's a pro. Let the chorus line blow. You must be the music. a driving force. From the court of laws, of course, you address the imperial all star fresh. Never stress over less than the best of sound. Better yet, I pound or get down. Stick around for the best is yet to come. Get your butt metaphorically bummed. Rush the martyr load, my gotta hold the word, not blur, unheard, and never yet occurred. Uncurved, I serve whatever you deserve. Yo, where do you get the nerve? Trying to tell me what I should or shouldn't do. Damn, who the hell are you? Go for yours and let me go for mine. What's that? Bring the chorus, stat. till they thank and praise another man backstage. He's the one that's in control of every sound. He's around when the crowd gets down, working up a sweat whenever we appear. Hail the engineer! Yes, and he's a wizard, what he does. He's the king be buzz, cuz fussing over all the gear that we possess. That's why the sound is fresh. If you're not impressed, then let me ask you this. What if the sound's a miss? Without the hands of BC Boy, the toes whack. Bring the chorus back. Sinclair. It's a dance thing, you see me? Somewhere it just bounce up. Yeah. much nicer than them. Yes, hold me tight, gal, hold me tight. What? Wipe me off, yes,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 Joehoe! Eh, rock this party, everybody dance now. En wat is er, uh, lieve schat? Ja, fantastisch eh, geluid. Ja, nog steeds het geluid. Het is natuurlijk druk met de techniek bezig. We gaan straks ook, komt ons Lucien, ook al wordt vader Jacob stage nog staan. Hij moest even plassen. Ja, dat mag, Lucien. Dat moet ook gebeuren. Hij zei ook letterlijk, ik ga even naar mijn eigen gezeik luisteren. Ah, oké, dan gaan nou, wij even naar een ander gezeik luisteren. En dat is? Deze draai ik dan speciaal voor ja, DJ Do It. DJ Do It. Gewoon... Oh, ah, wat goed zeg. Hans luistert ook mee. Ik denk het wel. ah, wat leuk. Ja. Hij, is in ieder geval een paar keer voorbij gekomen in het weekend. En, eh, Ah, cool. Daarom... Eh, Heb ik hem gemist dan? Of langskomen op de babbelbox? Eh, nee, hij is hier ook echt fysiek geweest hoor. Oh, gewoon in de uurtjes dat ik niet ben hè. Dat, dat was het, dan wel. Ja, jammer. Nou, we komen elkaar nog tegen. Sugar is Sweeter. Uh, wel de drum en bass versie hoor, dat wel. Maar Oh, ja, vind wel goed. Het is wel de voetjes van de vloer. Ja, eh, dat is de tijd nu ook voor. Ja, iedereen is een beetje druk en je, je, het is net eh, dat je naar oud en nieuw toe leeft, weet je wel? Ja, het is bijna 12 <laughs> uur. Ja, <laughs> ja, we hebben ook nog champagne klaarstaan. Ja, hè? ja, ja, ja. ja dat is, eh, Die gaan we met een sabel gaan we die, uh, ontkurken. Ja, gaan we zeker doen. De webcam, ja, dames en heren, helaas, we zijn er druk mee bezig. Ik heb hier wel beeld, al mocht het thuis niet werken, druk even op uh, Ctrl F5 en misschien dat het dan wel werkt. Oké, Ctrl F5. Sugar is sweeter. Dit is Radio 501. ja. Op de radio. Sugar is Sweeter, de drum and bass eh, remix bij Arnand. hey, weet je, ik heb straks ook wel een, verzoekje eigenlijk. Prima, dat is eh, voor iedereen ook altijd van harte welkom op de Bowelbox of studio.radio501.nl. Ik ga hem er nu ingooien. Ik wil straks eigenlijk wel wel een eh, Adele horen. Nee. Ah, waarom nee, nou niet? Nee, Barry. nee. De mensen vinden het leuk. Het is mij gevraagd. Mensen kunnen dat heel leuk vinden, maar niet als zodra ik achter de knoppen sta. Dan, dan, wacht ik even tot jij straks eh, even een move maakt. Want jij moet, moet jij niet ontzettend plassen, ja. Geen Adel komt okay. nou, man. Nou ja, maar wel onze Lucien komt Ja, Lucien misschien wel, dat je wel. Maar ik weet dat uh, Adele gaat zeker komen. Ja. Milan, wat vind jij ervan? Na twaalf. Ja toch, hoort er wel bij hè? ik, ik, ja. heb, laten we het gewoon gezellig houden. Oké, we houden het gezellig. Als, als jij niet, eh, Adele wil maken. Horen. Nee, oh, dat vind ik lief. Ja, ik wil ook wel Adele horen. Niet nu, maar ja. Na 12. Okay. Goed, uh, de webcam, daar gaan we het niet over hebben. We gaan het over de prijsvraag hebben. Ja, want uh, er kunnen twee kaarten gewonnen worden voor het bierfestival in Duitsland. Ja, het Bierfest van 12 en 13 juli. Of 13 en 14 juli. Ja, van 13 en 14 juli. <laughs> Dat is juli in ieder geval. Dus maak je agenda vrij. Gewoon heel juli. Dan ben je in ieder geval op tijd. Ja, en het eh, wordt weer een succes. Want het is volgens mij, als ik het goed zeg, de vijfde editie. Ja. Ja, dus... Eh, dat is niet mis, maar volgens mij heeft nog niemand de juiste kleur van de tent van Johnny geraden. Nee, ik had eh, wel net een paar van e-mailtjes binnen. Ik had van Cyril had ik roos. Nee, dat nee, nee, die... Nee, nee, nee. Victoria Theo, die heeft ook eh, een e-mail gestuurd. Eh, die dacht eh, blauw. Oeh, Wel heel dichtbij hoor. Heel dichtbij. Maar nee. we hebben ook nog mailtjes gekregen van, ja, wie nog meer? Hans de Wit heb ik ook een mailtje van. En wat dacht hij? Die? die dacht wit. Oh, nee, ik heb nog nooit ja, een witte tint DJ gezien. DJ Doe It. Doe De wit. De wit. Nee, helaas, was niet wit. Nee. Eh, dus we wachten nog op een goed antwoord. Eh, tot 12 uur kan jij reageren. Wat is de kleur geweest van Johnny's tent? Wat voor kleur had zijn tent? Eén tip, we gaan een tipje van de sluier eh, oplichten. Oké, heel klein. Heel klein tipje. Ja. Het is namelijk, je kunt het terugvinden in een van onze updates. Ja, dat is heel goed. Dat, dat klopt. Dat, ik heb net al teruggekeken. Ik weet het. Ja, wij weten het ook. Eh, dus mocht jij het ook weten, Studio uit Radio 501. Wat is de kleur van Johnny's tent tijdens het bierfest? vorig jaar insliep. Maar hij heeft hem niet zelf opgezet. Dat was voor hem gedaan. Hè? Dat, was gedaan. ja. We gaan nog even een, eh, kijken of het, eh, de soundcheck goed gaat. Dat ging vanmiddag ook zo lekker. Wat, uh, Wat klanken van de harp van Lucien. Ik heb hier nog zo'n hele oude klassieker. Het is de Out There Brothers Boom, boom, boom. Boom, boom, boom, boom, boom, boom. Kom maar op met je boom, boom, boom, boom. Now let me hear you say well. I oh. say boom, boom, boom. Now everybody say well. I oh. say boom, boom, boom. Now let me hear you say well. I oh. say boom, boom, boom. Now everybody say well. back in the room, ready to rock the world with the boom. So I hope you can stand the vibration, cause we're about to rock the entire nation. Alright? Here we go! I say boom, boom, boom, now let me hear say well. say boom, boom, boom, say well. say boom, boom, boom, now let me say well. I say boom, boom, boom, now Boom, boom, let me say een instrumentaaltje. Green Velvet. Oké. Eh, nee, nee, nee, nee. Ik doe hem gewoon niet. Nee, nee, nee. nee. Hey, ik zag net wel even op de babbelbox. Joke wil ook Adele. Dus straks gaan we echt door het party. We gaan Ik hou Adele eeuwig voor je. Voor 12 uur is het ook. Ik draai hem wel even op de voorbeluistering. Nee, dat vind ik niet lief. We gaan echt Adele straks horen. Ik ga kijken wat ik eh, kan betekenen voor je. Misschien ja, heb eh, ik een, een, een dubversie van. Ja, kijk even mijn mooie bruine ogen. Ja. Adele. <laughs> nee. <laughs> doet hij nou altijd zo, hè, <laughs> tegen me. Je bent er live bij. De laatste paar uur gaan in. We hebben nog twee uur te gaan op de teller van 60. Met mij, Ariadne. Ah, en jij. Rastabari. Rastabari. Dit, dit is Radio 501. Dit is Radio 501. Here are the thrill seekers. Corrupt and immoral. around my area code. that's when I flip the meat Let my lyrics leak as the mountain rose steep. I take one last look and take a giant leap. Word up, I take a giant leap. I said what? I take a giant leap. Got me what? I take a giant leap. Got me what? I take a what? I take a. I'm running in a cyclone. I'm running in a cyclone. ze er klaar voor zijn. Eh. Ja, ik sta hier nog lekker even na te stuiten op dit uh, fantastische lekkere plaatje, eh, Barry. Uh. Niks van terug te vinden. De, de Pistols. De, ah, de, de Pistols. Cyclone. Ik, uh, ik wacht af tot ik een teken krijg. Ja, want op het Vader Jacob stage hebben we Lucien. kan wel een klein stukje laten horen, denk ik. Ja, kunnen we stiekem even. Laat hem even horen. Stiekem. Ja. Ik heb nog niks. Nee. nee ja, ze zijn nog echt heel druk bezig nog, ja. hoor ik al. Maar dat geeft niet. Nee, nee, nee, nee. Jij vroeg Adele, ik heb hier een rock version. Oh, de, nou. Schakelen daar even naartoe. Oh, nee. dat, dat, is, dat, is wel heel eh, erg... Dat is weer eh, iets heel anders. Eh. <laughs> was ook aan het schwongen hoor, daar niet van. Volgens mij gaat er met de techniek... Ik zou hier nog lekker even Volgens mij gaat er iets niet goed eh, met de techniek. Eh. Ik eh, heb <laughs> een idee. gooi maar even een plaat in. Nee, nee, niet. we blijven hier. We blijven bij Adele. Ik hoorde mezelf. Jij wilde Adele. Ik wilde Adele. Barry. Ja. Fantastisch. Komt hij dan speciaal voor jou en Joke en al die andere vrouwelijk? Ik zal dan vrouwvriendelijk ah, wezen. Heerlijk. Dank Tot tien uur. Adele. Someone Like You in the rock version.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 reminded that it isn't over. dat moet jij niet doen. Nee, Adele. Dat vind ik nou wel weer jammer. maar ik zie hier de meisjes, net zoals ik, ontzettend leg zwijmelen. Ik vind het een krachtig. <laughs> Ik ben blij dat hier een beetje een rock onder zit. En ACDC en je hoorde ook, uh, hoe heet het, eh, Chili Peppers? Chili, chili, Peppers. Hoorde je er ook? Chili Peppers. Ah, oké. Het is een beetje de geremixte versie van een website waar we de naam gewoon niet van gaan noemen. Nee, dat gaan we niet doen. Maar wel heerlijk om de muziek er dan bij te pakken als je het niet bij je hebt en ook niet wil draaien. Maar speciaal voor Joker, voor, voor al die andere mensen die allemaal liggen weg te zwijmelen. Het is allemaal weer goed. Eh, eh, nou, dat nog hebben we eh, dan ook gehad. Nog twee uur, Barry. Ja, nog twee uur te gaan. Live. Live vanuit de binnenstad van Horen. Dit is Radio 501. Precies, zo is het. En we hebben Luciel klaarstaan. Nee, Lucien. Lucien. Lucien. Lucille. Nee, Lucien. Ik, ik kom er nooit uit. <laughs> Als het goed is, zit hij er. Horen we je. Lucien, ben je daar, jongen? Ja, hallo, hallo. hallo. Hey. Hallo, nee. nee. Hey, de radio. Ja, hey, dag jongen. hey, hoe is jouw eh, weekend zo voorbij gekomen hier, uh, ons eh, radio marathon, drie jaar bestaan? de marathon, is het marathon of marathon? Wat je wil, wat je wil. Ja, nee, ik, eh, ik heb er erg van genoten. Het is een heel aangename eh, gezelschap hier eh, bij Radio 501. Jazeker. En ik heb natuurlijk een hele platenkast met me meegezult. <laughs> en dat was weer lekker aanrommelen. En ik merkte al dat ik in de loop van het weekend er steeds beter in werd om daarna toch nog een samenhangend, dan niet onsamenhangend geheel uit te vissen voor eh, maar een uh, jongen, fantastische radioprogramma. www.vollelaag.tk Ja, nou, weet je, dat is, dat is, dat, Lucien, als je hem laat gaan, dan blijft hij praten. Ik ga je keihard onderbreken. Want eh, vanmiddag heb je ook nog even, want na je show moest jij rennend, vliegend bijna, naar het Park Schouwburg... Want daar heb jij het broodlied. Was het een ontbijtlied? Het broodlied, ja. Het, broodlied. Ik, heb, ik heb er alleen mijn brood niet mee verdiend. Eh, wel een fles wijn. Oh, kijk. kijk, kijk Geen heilig brood, maar wel een fles wijn. Nou, wat fijn. Nou, dat nou, dat is altijd wel weer heel, eh, heel attent uh, eh, van de mannen. hey, jij gaat voor ons lekker. Ik zie dat jij de harp, want de mensen thuis zien dat niet. Dat je een prachtige harp voor je. maar misschien wel radio-illusie. Nee, nee, ja, nee hoor. Ik, ik zie echt een harp. Ik, eh, het is een lang weekend geweest, maar het is een echte harp, uh, Lucien. Wat ga je spelen? Nou ja, kijk, eh, de, de, opdracht was, was een uitdaging bij Lakeside Stories natuurlijk iedere derde zondag. Wat was dat ook weer op de Radio 501? Nou ergens. En nou, dat was een uitdaging. je moest liedje schrijven en het thema was dan geroosterd brood. Dat wist ik ook niet, maar als ik dat, had geweten, had ik het natuurlijk alsnog gedaan. Nu wou ik zeggen, ja... En eh, het was het eerste liedje dat ik ooit had geschreven. En uh, wil ik opdragen? Nee hoor. Maar, ehm, <laughs> maar het is een liedje over uh, geroosterd brood. En, wat lekker. Moet ik dat ook gelijk gaan spelen of zo? Ja, dat vind ik wel leuk. Nou, want daar zou ik nog even wat over vertellen. Oh, dat mag. Want het is natuurlijk zondagavond. Ja. Oh, hij begint al, hoor ik nou. Ja, ik heb fans gekregen en dat is niet normaal. Ja, maar ik... En die hele druk op mijn schouders. Weet je hoe lastig zwaar, is dat spelen? Nee, maar dat zeg ik. Jij bent mijn held, hè? Ik heb het, hoe vaak heb ik het gezegd vanmiddag tegen je? Eh, held, nou, ik, ik zeg het nog een keer. Ik heb het, eh, op, held, ik heb held, het op een nood, noodblok eh, uh, <laughs> bijgehouden. dat je er bent. Maar het is nou niet meer bij te houden, zo het woord held. Het, Moet je luisteren, weet je. helemaal helder meer. Nee. Lucien, wat wij nu gaan doen, is een daverend okay, oh, applaus geven. 1, 2. Woe! Ja, dank u, dank u, dank u. Lucien Greefkes ah, met We beginnen natuurlijk eh, even met een verhaal. Nog een verhaal? <laughs> je hebt net je verhaal gedaan. Mij wordt hier de open microfoon voor de mond gestopt. Eh. <laughs> nee, maar ik eh, moest liedje schrijven over het grootste brood. Ja. En ik moet het nou alleen op de harp doen. En vanmorgen was nog het idee, ik doe het alleen op piano. Toen kwam de harp erbij en nu komt alleen de harp. Het is wel een beetje een overgang voor me. Daar moet ik even aan wennen aan het idee. Maar het, ik probeer je dan toch een beetje de de zondagochtendse sfeer neer die op de zondagavond. Dat is toch een beetje, voelt toch een beetje mank. Heerlijk. Maar, maar ik, eh, ik, ga gewoon wat spelen en eh, wie weet bevalt het. hey, nou dan wens ik heel veel succes. En anders moet je over twee weken gewoon even naar Leegzaam ja, maar, eh, weet op Lucien, als, het heel, als het heel slecht is, Lucien, trek hem gewoon de schuif dicht. Succes. Goed. <laughs> en dan ga je gewoon even disco-klassieker... ja, wat denk jij? <laughs> Precies.